De grote Wolga-bootsman riep verstoord, dat varen is het net. Altijd weer de voeten op zo'n houtvlot. Ik ga dansen, dat is je van het ja ja ja. Altijd weer de voeten op zo'n houtvlot. Ik ga dansen, dat is je van het la. thuis, dan drinkt hij eerst een vodka. Stopt zijn centen in een oude sok. Dan roept hij Olgarina Peteravka. Danst met haar een wilde kassatjok. Ja, ja, ja, dan roept hij Olgarina Peteravka. Danst met haar een wilde kassatjok. grote Wolga-bootsman riep vermoeid, ook dansen is het niet. Maar een zak vol met grote gouden roepels, dat is het einde, dat is je van het ja ja ja. Maar een zak vol met grote